De ex-vriend van Humeira zat al vast. Het is nog onduidelijk welke rol de tweede verdachte heeft gespeeld. Eerder vandaag kondigde de inspectie Justitie en Veiligheid... een onderzoek aan naar het optreden van de reclassering en de politie... in de aanloop naar de dood van het meisje. Humeira werd vanochtend begraven in Turkije... waar haar familie vandaan komt. Het kabinet heeft het voorlopige klimaatakkoord in ontvangst genomen... na maandenlange onderhandelingen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas. Zo zijn er afspraken gemaakt over een stijging van de belastingen... voor benzine- en dieselauto's, over woningen zonder gas... en over de aanleg van windmolenparken. Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad zei dat de maatregelen... voor iedereen betaalbaar moeten zijn... Milieuclubs en vakbond FNV boycotten het akkoord. Zij vinden dat vakbedrijven te weinig betalen voor hun CO2-uitstoot. Een nieuw Feyenoordstadion in Rotterdam is een stap dichterbij gekomen... dankzij nieuwe afspraken over de financiering. Het komende jaar moet er een bouwer worden geselecteerd... en waarschijnlijk kan Feyenoord in 2022 dan de eerste wedstrijden spelen in het nieuwe stadion. Na 21 jaar heeft Radio 538-dj Edwin Evers een punt gezet achter zijn radioprogramma. Met een marathonuitzending nam hij zojuist afscheid. Zoals gebruikelijk begon hij vanochtend om 6 uur... maar vanwege zijn vertrek maakte hij een uitzending van 12 uur lang. Collega's en BN'ers namen afscheid van hem. De burgemeester van Hilversum maakte bekend dat er een straat bij de 538-studio is omgedoopt tot de Evers staat op weg. Het weer nog, vanavond en vannacht veel bewolking en opnieuw regen. Ook morgen trekken er buien over het land.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 Every single day it's Christmas Day. It's Christmas, it's Christmas in heaven. those days are over, but a boy can fantasize about JTT and MTV. when I close my eyes, and I'm right there, right there, and he's right there, right there. right there, right there. I, I, I wanna go back. Happy holiday, happy holiday. May the calendar keep ringing happy holidays to you. Happy holiday, happy holiday. May the calendar keep ringing, happy holiday. Yeah. vrolijk kerstfeest bij je thuis.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 People tell me to medicate. Fill my blood. allemaal fijne dagen.